De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn boos over de lintjeskwestie. Faber weigert om haar handtekening te zetten onder koninklijke onderscheidingen voor vijf oud-vrijwilligers van het COA. Waarna premier Schoof en minister Uitermark besloten dat zij dan maar een krabbel zouden zetten. En daarmee is de eenheid van kabinetsbeleid in gevaar, zeggen veel partijen. Want het kabinet hoort met één mond te praten. De coalitie gaat er minder hard in, maar toch is het een spannende middag voor de minister, zegt verslaggever Ewout Kieviet. Hoe gaat zij zich opstellen? Gaat zij inderdaad samen met Schoof echt dezelfde taal uitslaan? Gaat zij echt met één mond spreken? Dat is de grote vraag van vanmiddag. En eh, daarmee kan ze eh, hopelijk eh, voor haar de steun van de coalitie houden en, en kan ze door. Al is dit wel opnieuw een beschadiging voor dit kabinet en ook voor premier Schoof. Het tekort aan huisartsen blijft groeien, waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bijna een miljoen mensen is op zoek naar een arts, vaak door een verhuizing of omdat ze het niet eens zijn met hun oude arts. Ruim de helft van de huisartsen heeft een patiëntenstop. Ze hebben het heel druk, bijvoorbeeld omdat er meer ouderen zijn. De afgelopen drie maanden zijn bijna 185.000 illegale vapes en vloeistoffen voor die dingen in beslag genomen. Sinds begin dit jaar mag de Voedsel- en Warenautoriteit elektronische sigaretten met zoete smaakjes in beslag nemen. Online zijn ze nog makkelijk te verkrijgen. Alle verkopers van illegale vapes krijgen een boete en moeten de kosten voor het vernietigen van de voorraad betalen. En een bijzondere verrassing voor Auke uit Overijssel. Hij had voor een prikkie een terrarium gekocht op Marktplaats, speciaal voor zijn leguaan. Maar zijn nieuwe glazen bak bleek niet helemaal leeg te zijn. Ik had het uh, stiefbroertje van mijn eh, vriendin had ik mee te tillen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 Wanneer zal ik genezen zijn? Kom ik hier ooit overheen? Nou, de dokter zegt je bent gezond Maar liefste, ik voel me slecht Ik ben verslaafd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 I'm standing on the edge of time I walked away when love was mine van Zandvoort, op 106.9 ZFM. just says to my mind I know exactly cause it happens with all the guys So you so what you gonna do Come on and touch me Promise you won't even have an attitude I let you sit next to me Don't you notice what they said That ain't the way this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 En stel jezelf de vraag: ben jij niet veel meer waard? Om de lippenstift op zijn kaart? I fixing you another bridge that I made.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 hear my voice. The louder I will sing. You hide behind walls of Jericho. Our lies will come tumbling.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 挡住的。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 juiste plaats te staan, zo dicht bij jou. It's physical.